12 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Een groep franchisers van Intertoys bereidt een rechtszaak voor tegen de speelgoedketen. Ze zijn het niet eens met de voorwaarden die de nieuwe eigenaar aan ze oplegt... onder meer over verdeling van de winst. De advocaat van de franchise-nemers bevestigt een bericht daarover in het FD. De Portugese investeerder Green Swan nam in maart de failliete winkelketen over... en zei door te willen met zo'n 120 winkels en daarnaast met 100 franchise-winkels... Het is nu onzeker of de 100 franchisewinkels onder de vlag van Intertoys verder gaan. De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor het project Brouwers Eiland in het Grevelingenmeer vernietigd. dat betekent dat er tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland voorlopig geen kunstmatige eilandjes mogen komen voor honderden vakantievilla's. Natuurorganisaties en zeil- en surfclubs hadden bezwaar gemaakt. Als de betrokken overheden toch door willen gaan met het project... zijn er aanpassingen en nieuwe onderzoeken nodig, zegt de Raad van State. Keizer Akihito van Japan heeft vanmorgen officieel afstand gedaan van de troon. De 85-jarige Akihito bedankt het volk voor de steun tijdens zijn bewind van 30 jaar... en zei dat hij hoopt op een vreedzame toekomst. Morgen wordt Akihito opgevolgd door zijn 58-jarige zoon Naruhito. De abdicatie is uitzonderlijk. Normaal gesproken blijft de Japanse keizer aan tot zijn dood... maar Akihito heeft gezondheidsproblemen. In Christchurch in Nieuw-Zeeland is mogelijk een bomaanslag vereideld. Bij een man thuis is een pakket met explosieven en munitie gevonden. De verdachte is opgepakt, over zijn achtergrond is verder niets bekend. In Christchurch kwamen vorige maand bij een aanslag op twee moskeeën 50 mensen om het leven. De rechtsextremistische dader zit vast. Het weer vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In het noorden kan het tot de avond bewolkt blijven. Het is 11 tot 17 graden vanmiddag. Morgen in de loop van de dag overal ruimte voor zon. En dan wordt het 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is druk in de Bollestreek op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom. Tussen Abenes en Hillegom een kwartier vertraging... en drie kilometer file op de N9 van Den Helder naar Alkmaar...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 Vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief. Dankjewel.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 Written on the back of a cigarette pack. Your name and your number. Said i would call you back, but I didn't do that. Can't help but wonder. Why we let good things go. When it starts getting personal, feels like every time you try to let in the light, you Run for cover.